1 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op meerdere plaatsen in het land zijn boeren aan het protesteren. Enkele honderden boeren blokkeren distributiecentra van supermarkten in Gelderland en Drenthe. Afgelopen avond werd de toegangsweg naar Eindhoven Airport geblokkeerd met tractoren. En ook de snelwegen A32 en A7 bij Heerenveen werden geblokkeerd. De boeren willen een hogere prijs van de supermarkten voor hun producten. En ze zijn boos over het voornemen van minister Schouten om om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen... om zo de uitstoot van stikstof te beperken. Honderden wetenschappers roepen de Wereldgezondheidsorganisatie op de adviezen tegen verspreiding van corona aan te passen. De New York Times meldt dat wetenschappers uit 32 landen zeggen dat ze bewijs hebben dat het virus zich niet alleen via grote druppels verspreidt, maar ook via minuscuul kleine druppels. Die blijven langer in de lucht hangen en kunnen zo op mensen op grotere afstand infecteren. De productie van atoomcentrifuges in Iran wordt mogelijk vertraagd door een recente brand in een nucleair complex. Het Iraanse atoomagentschap zegt te weten wat de oorzaak van de brand is, maar maakt die uit veiligheidsoverwegingen pas later bekend. In Iran zijn de afgelopen tijd meerdere branden en explosies geweest bij energie- en kerncentrales. Volgens anonieme bronnen gaat het om cybersabotage. Het atoomagentschap zegt dat de productie van verrijkt uranium niet in gevaar is. Wel is de financiële schade groot. Vrijgezelle Nederlanders hebben tijdens de lockdown minder seks gehad, onderzochten kenniscentrum Rutgers en SOA AIDS Nederland. Een op de vijf singles had wel seks, en dat was dan vaker met dezelfde persoon. De onderzoekers zagen ook dat jonge mensen tijdens de virusuitbraak meer porno keken en masturbeerden.